Kramer reed de winnende tijd, maar werd na afloop uit de uitslag gehaald... omdat hij acht rondjes voor het eind de binnenbocht nam in plaats van de buitenbocht. Door de disqualificatie van Kramer ging het goud verrassend naar de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee. De Rus Skobrev won zilver, Bob de Jong brons. Politieke partijen die in juni aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen... moeten eind april hun kandidatenlijsten inleveren. Nieuwe partijen hebben nog tot 15 maart om zich in te schrijven. Vanmiddag werd bekend dat de verkiezingen op woensdag 9 juni zijn. Totdat er een nieuw kabinet is, is het kabinet de vier demissionair. De posities van de opgestapte PvdA-ministers zijn overgenomen... door de bewindslieden van het CDA en de ChristenUnie. De PvdA is tegen de plannen van demissionair minister Klink van Volksgezondheid over meer marktwerking in de zorg. PvdA-leider Bos heeft dat gezegd op een partijbijeenkomst in Almere. Klink komt voor 1 april met een nieuw wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor zorginstellingen om winst te maken en aandeelhouders aan te trekken. Op de bijeenkomst zei Bos dat hij in de bankenwereld heeft gezien welke desastreuze gevolgen dat kan hebben. 16 aanhangers van voetbalclub ADO mogen morgen niet op Schiphol komen. Ze hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen, omdat er aanwijzingen zijn dat ze de confrontatie willen zoeken met Ajax-fans. Die gaan naar Turijn voor de Europa League-wedstrijd tegen Juventus op donderdag. De 16 ADO-hooligans zijn leden van de harde kern van ADO-supporters. Ze hadden al vliegtickets gekocht. In de achtste finales van de Champions League heeft Barcelona gelijk gespeeld bij VfB Stuttgart. De wedstrijd onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Kuipers eindigde in 1-1. In Griekenland won Bordeaux met 1-0 tegen Olympiakos Piraeus. Over drie weken worden de returns gespeeld. Het weer... De regen trekt naar het noorden, waar het overgaat in sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan 6 tot 9 graden.